mijn ziel ving in fantasie. Deze die heeft feeling. Als de telefoon gaat, dan nog. steeds als ik je met een ander zie. Mijn geest vertroebeld hart, dan breekt dit zachte hart als de slag op een aanbeeld dat ik het ijzer had gesmeed toen het nog niet heet was en nu zit ik in het leed. laat de riemen varen. Zo zie ik steeds weer een vrouw die mijn leven toch weer even laat shinen. Is die tijd nou geweest? Het blijft een zonde. Wat ik steeds had gevreesd is nu begonnen. Ben ik er kwijt, kan het niet. fim.